Deze plek in Utrecht ging vroeg open en het was direct druk... zag onze verslaggever Harold Brouwer. Je stond als eerste voor de deur. Dat klopt, ja. ja, ja ik moet zo meteen werken en, eh, en, en vrijdag ook. Dus ik denk, nou, ik kom als eerste hier. Dan heb ik het tenminste in huis. Anders heb ik misschien, eh, dat ik misschien al bepaalde dingen mis dus omdat ik er vroeger bij ben inderdaad, ja klopt. Ik heb wel een screenshot voor mezelf, maar wat ik wil hebben zeg maar. En dat is? Ja, een beetje van vuurwerk, van die kleine dingen voor de kinderen. Leuk voor die tolles zeg maar, dat is wel leuk. Dus eh, het moet wel leuk blijven, weet je. 80, 90 euro vind ik wel mooi dat Absoluut. Russen die naar Nederland zijn gevlucht om te voorkomen dat ze moeten meevechten in het leger... mogen weer worden uitgezet. Een paar maanden geleden zei onze staatssecretaris nog... dat gevluchte Russen sowieso mochten blijven om te voorkomen dat ze zouden worden vervolgd. Maar hij vindt nu dat de situatie is veranderd... omdat Rusland zegt dat het leger compleet is. Een primeur voor het UMCG in Groningen. Dat ziekenhuis heeft als eerste in Nederland twee organen getransplanteerd. Een vrouw kreeg tegelijkertijd een nieuw hart en een nieuwe lever. Het was een lange operatie. 24 uur duurde het en een hoop artsen hielpen mee. Ging allemaal soepel, het gaat goed met de patiënten. En even een tikkie voor een cadeautje of etentje met vrienden. We stuurden er een heleboel afgelopen jaar. Een record 130 miljoen in totaal. Bij nu.nl hebben ze een lijst gemaakt van de omschrijvingen... die we het vaakst bij een tikkie zetten. Komt-ie. Op nummer 3 staat carnaval. Op nummer 2 Albert Heijn. En de meest gebruikte omschrijving voor een tikkie was muntjes. De meeste betaalverzoekjes deden we trouwens op vrijdag 25 november. Komt waarschijnlijk niet alleen doordat veel Nederlanders op die dag salaris kregen. Oranje speelde gelijk op het WK tegen Ecuador. zitten waarschijnlijk dus heel wat rondjes overwinningsbier tussen. Krijg je nog het weer? Het waait best wel hard. Aan de kust is er kans op zware windstoten. Verder trekken er buien over en het wordt een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file, maar die veroorzaakt wel veel vertraging. Op de A10, de ring zuid van Amsterdam. Bij de afrit Amsterdam Centrum is een ongeluk gebeurd. Richting Amersfoort heb je daardoor drie kwartier tijdverlies... en er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt beter omrijden via Amstelveen en Diemen over de A4, A9 en de A1.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 I wanna thank you. Let me tell you about a friend. I wanna thank you. Thank you for being a friend. I wanna thank you. Thank you for being a friend. I wanna thank you. Thank you for being a friend. for being a Three ships come sailing in on Christmas Day, on Christmas Day. I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. On Christmas Day in the morning. And what was in those ships, all three, on Christmas Day, on Christmas Day? And what was in those ships, all three, on Christmas Day in the morning? On Christmas the Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day, on Christmas Day. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day in the morning. Christmas Day in the morning. Then let us all rejoice again on Christmas Day, on Christmas Day. Then let us all rejoice again on Christmas Day in the morning, on Christmas Day in the morning. stuur jullie allemaal fijne dagen en een